Goedemorgen, ik ben Dioke Teertstra en dit is het nieuws van NOS op 3. De douane heeft 14 megaboten van Russen aan de ketting gelegd. Het zijn jachten die nog worden gebouwd of die in onderhoud zijn. Een paar daarvan zijn superjachten van meer dan 35 meter lang. Ze mogen vanwege de sancties tegen Rusland ons land niet uit... en ook niet worden overgedragen aan de eigenaren. De douane onderzoekt nog meer plekken waar jachten worden gebouwd... om te kijken of daar ook Russische schepen liggen. In de Roemeense hoofdstad Boekarest is een brandende auto tegen het hek van de Russische ambassade gereden. Volgens Roemeense media had de bestuurder zichzelf in brand gestoken en is hij uiteindelijk overleden. Waarom hij dat deed en wie hij was is niet duidelijk. Hoewel de coronacrisis voorbij is, is het nog steeds druk op de spoedeisende hulp. Soms moeten ziekenhuizen hun deuren zelfs even dicht doen, zegt deze spoedarts. Het blijft op dit moment nog steeds erg druk in de zorg. Door inhaalzorg, doordat het personeel ziek is geworden... doordat ze langdurig onder hoge druk hebben moeten werken... of doordat er sprake is van een corona- of griepinfectie. Alleen al in de omgeving van Rotterdam moesten deze week vijf ziekenhuizen tijdelijk sluiten. Honderdduizenden ondernemers staan op het randje van faillissement, zegt de Kamer van Koophandel. Door de coronasteunmaatregelen vielen er een tijdje heel weinig bedrijven om. Maar nu dat overheidsgeld er niet meer is, krijgt 1 op de 10 ondernemers het alsnog moeilijk. Bovendien lopen ze door de oorlog in Oekraïne tegen nieuwe problemen aan. Te weinig grondstoffen en hogere rekeningen, zegt de KVK. Er zijn ook eh, veel ondernemers die natuurlijk eh, nu te maken krijgen met veel hogere energiekosten. Ik sprak een, eh, een café-eigenaar uit Ommen Omme en die zei... ja, voorheen draaide ik op 2000 euro energiekosten per maand. Ik zit nu op 6000. dat is drie keer zoveel. En ze zegt ja, daar is gewoon niet tegen op te werken.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 MLM, follow my honey, uh, uh. Kiss me through the cellular, kiss me through the phone. Can't you see I'm into ya? Can't you see I'm in love? Kiss me through the cellular Text me to the phone. Yeah, messing with my medulla. I can't talk alone. Oh no, no. Emiliano, Emiliano, Emiliano. What it feel like, what it feel like Like I know I see be for real life, for real life In a my condo eh, Loving up your body in fast and slow-mo If I hit you, it's my combo Can you never ever let me go? Oh, dancing Kiss me through the cellular Kiss me through the phone Can't you see I'm into ya? Can't you see I'm in love? Kiss me through the cellular what Yeah, messing with my medulla. I can't don't go low. you wanna be my lover You gotta get with my friends Make it last forever Friendship never ends If you wanna be my lover You have got to give Taking is too easy But that's the way it is So here's the story from A to Z You wanna get with me You gotta listen carefully We got M in the place Who likes it in your face You got G like MC You likes it on a easy beat ZFM. TV. op en is vlon, dus ik meteen verkocht. Ik ben ook niet van ton. en dansen dat ze kon, is niet normaal. Ze viel meteen op in de zaal, dus ik ging naar haar toe. Ik zei, wat ga je doen? Want wij hebben zo'n after met de crew. Je vriendin is oké, okay, schat, neem ze lekker mee. Ik heb een tafel, maar ik fix ze wat twee. En in de weken daarna was alles koek en ei. We hebben ieder weekend weer gedanst. Dus ik neem haar vanavond mee naar mijn favoriete restaurant Het leek zo perfect doordat ze zei Doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas Oh nee Wie had dat gedacht? Want nu is het echt niet meer voor mij Ook nog zoete witte wijn bij die pizza met ananas Ik ben zo op haar afgeknapt Het allerliefste sta ik en ben ik weg, doe ik alles op de pof, van met alle respect. Ik had er niemand, en ook nog ananas dan. Ze valt door de man maar aan de andere kant. Zou de smaak ook maar een klein beetje beter zijn? Ging ze vast niet eens op date met mij, dat is dan ook weer zo. Al is het weer zo, ik ga naar buiten. En natuurlijk lieverd iedereen, verdient een tweede kans. Maar jou neem ik nooit meer mee. Naar een restaurant, leek zo zij doet mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas. Oh nee. Wie had dat gedacht? Want nu is het echt niet meer voor mij. Ook nog zoete witte wijn bij die pizza met ananas. Ik ben zo op haar afgeknapt. Het leek zo perfect en misschien was het dat ook wel. Heb ik me niet een beetje aangesteld? Pizza met ananas is discutabel. Maar die zoete witte wijn die moet van tafel. Het leek zo perfect doordat ze zei Doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas Wie had dat gedacht? Want nu is ze het echt niet meer voor mij Ook los zoete witte wijn en die pizza met ananas Ik ben zo op haar afgeknapt S'il te plaît, ne nous abandonne pas. Non, mais oui, je sais, ton amour viendra. Quand il sera temps de les faire, toi aussi t'en auras. Tu verras, c'est que du bonheur. Tu verras, c'est de la joie. Y'a les couches, à les odeurs. Y'a les pipis, les caca et puis tout le reste. Puis y aura papy, y aura mamie. Si on est en vie, on gardera le type. Puis on fera caca et puis on fera pipi. Rira bien, ça t'arrivera aussi. Tu verras, c'est que du bonheur. Y a les odeurs. Y'a les vomis, les caca et the rain.